Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Nederlandse bevolking is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per saldo kwamen er bijna 50.000 mensen bij in Nederland. De groei kwam volledig voor rekening van immigranten. Dat waren er in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 88.000, van wie 25.000 uit Oekraïne. Ook kwamen er relatief veel mensen uit Syrië, Turkije en India naar Nederland. In de eerste twee maanden van de oorlog in Oekraïne heeft Duitsland het meeste olie en gas uit Rusland gekocht. Dat blijkt uit een rapport van een Finse onderzoeksgroep. De onderzoekers schatten dat Rusland sinds de inval in Oekraïne 63 miljard euro heeft verdiend met de export van fossiele energie. Duitsland, altijd al Ruslands grootste gasklant, was goed voor ruim 9 miljard. Nederland staat met 5,6 miljard op de vierde plek. Door de Russische invasie van Oekraïne willen EU-landen snel minder afhankelijk worden van olie en gas uit Rusland. Zo komt er straks meer vloeibaar gas uit Amerika. Bij beschietingen in de regio Kharkov zijn volgens de Oekraïners vannacht zeker drie mensen gedood en zes gewond geraakt. Een van de gewonden zou een kind van 14 zijn. De lokale autoriteiten houden de Russen verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers. De Russen zouden onder meer met mortieren hebben geschoten. Een onbekend aantal Russische militairen zou krijgsgevangen zijn gemaakt. De Oekraïense berichten over beschietingen in Kharkov zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De gemeenteraad van de Engelse stad York heeft unaniem besloten om de Britse prins Andrew zijn ereburgerschap af te nemen. Aanleiding zijn de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Andrew. Hij schikte in februari met een vrouw die hem had aangeklaagd...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 Esta noche tú y yo si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Yo estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime si me sigues, nos vamos pa'l hotel.